zeggen de landen dat het lijden van burgers in Gaza een nieuw dieptepunt heeft bereikt. En ze noemen de manier waarop Israël nu hulp verspreidt in de Gazastrook gevaarlijk. De brief is ook ondertekend door bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. De ondertekenaars zeggen dat ze actie willen ondernemen als er niets verandert, vertelt mijn collega Kaya. Maar wat die actie dan precies inhoudt, dat is nog een beetje de vraag. Het VK heeft wel samen met een aantal niet-EU-lidstaten vorige maand sancties opgegeven opgelegd op twee ultrarechtse ministers. Je zou kunnen denken aan dat soort acties. Maar tegelijkertijd heeft de EU vorige week juist zelf besloten niet dat soort maatregelen te nemen. Dus wat verdere actie dan inhoudt, dat is niet helemaal duidelijk. In delen van Denemarken geldt code rood. Er trekken daar buien over waarbij in korte tijd heel veel regen kan vallen. Zo'n 250.000 Denen hebben een waarschuwings gekregen. Op campings pakken mensen hun spullen in en in Aarhus worden zandzakken klaargelegd. Ook in het oosten van Duitsland wordt noodweer verwacht. En als je nog een grote meteoriet wil kopen, dan moet je eind volgende maand in Noordwijk zijn. Daar gaat de grootste ijzermeteoriet ooit te koop onder de hamer. Het ding is 240 kilo. Als je de grootste wilt hebben, dan moet je niet zo'n klein brokje kopen, maar dan koop je deze. Dan kun je pas echt eh, zeggen van ik heb de grootste. Het grote brok ijzer kwam ongeveer 10.000 jaar geleden op aarde terecht in Namibië. Voordat hij onder de hamer gaat is hij de komende weken eerst nog te bewonderen in de Space Expo in Noordwijk. Het weer trekken buien over, soms met onweer. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst ook buien, smiddags is er wat meer zon en dan wordt het een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de Noord-Hollandse Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag door de werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bijna een half uur oponthoud tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam-Belmermeer. Dan naar de A10 de eh, Koenplein richting Durgerdam. Dus uh, buitenring A10 Zuid. 45 minuten vertraging tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Durgerdam.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland roept samen met 24 andere landen op tot een onmiddellijk einde van de oorlog in Gaza. In een gezamenlijk statement staat dat het lijden van de burgers van Gaza een nieuw dieptepunt heeft bereikt. In Delft en andere steden in de Randstad zijn studenten besmet geraakt met de ziekenhuisbacterie MRSA... Voor gezonde mensen is die niet gevaarlijk, maar hij is moeilijk te behandelen omdat antibiotica niet werken. Voedselprijzen stijgen explosief door extreem weer, blijkt uit onderzoek. Extreme hitte zorgde de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor veel hogere prijzen voor cacao en olijfolie. Dat gaat vaker gebeuren als de opwarming van de aarde niet wordt aangepakt, zeggen de onderzoekers. Het weer, de rest van de dag nog buien.